Driekwart van de ondervraagde medewerkers zegt grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt of gezien. Verslaggever Onno Beukers vertelt over voorbeelden die in het rapport staan. Schreeuwcultuur in gezicht geschreeuwd, enorme stemverheffing. Eh, maar als je verder kijkt, ook collega's in het gezicht spugen, collega's aan de arm vastpakken. Maar ook tegenwerken van reïntegratie, kleineren, ondermijnen van, uh, van reïntegratie. Dat soort dingen. Eigenlijk tegenwerking eh, op allerlei manieren. ook allerlei seksuele verzoeken. Ehm, ja, dat wordt allemaal genoemd in dit rapport. Dat zijn dus ook allemaal meldingen die er zijn geweest. Aanleiding voor het onderzoek was het Volkskrant-artikel over misstanden bij de wereld draait door. Later kwamen daar meldingen over NOS Sport bij. EU-leiders hebben afspraken gemaakt over geld voor Oekraïne. Vanochtend kwamen ze bij elkaar in Brussel... omdat de Hongaarse premier Orbán de plannen niet zag zitten. Ja, die is nu toch akkoord. Eh, gaat de komende jaren 50 miljard euro naar Oekraïne... voor een deel als gift en een deel als lening. Platenmaatschappij Universal is begonnen met het verwijderen van muziek van TikTok. De twee zijn niet tot een akkoord gekomen over een vergoeding. Daardoor kun je nu geen muziek meer van Taylor Swift, The Weeknd of Ariana Grande gebruiken in je video's. TikTok zegt teleurgesteld te zijn. Volgens de app vindt Universal hun eigen belangen belangrijker dan die van de artiesten. En een bijzondere reddingsactie van de politie in Australië. Een jongetje van drie was in een grijpmachine met Hello Kitty knuffels geklommen en kon er niet meer uit. Bij de BBC is te zien dat agenten een plan bedachten om hem eruit te krijgen. Wat? Hey Ethan, Ethan, go to that back corner. Hey Ethan, cover your eyes, hide. Ja, zo. Er zat niks anders op dan het eh, glas in te slaan... terwijl het jongetje in de hoek zijn ogen dicht hield. Daarna hebben ze hem er veilig uit kunnen tillen. Het weer op de meeste plekken droog, behoorlijk zonnig ook. Vanmiddag blijft dat zo, al zijn er dan wel weer wat wolkjes. En het wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB Verkeersinformatie. Het is nog steeds file rijden op de A9 helaas, vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rottepolderplein gebeurde een ongeluk en er is één rijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 50 minuten. Verder staat er een auto in brand op de A10, de ring van Amsterdam, bij Zeeburg. Vanaf afrit Amsterdam Centrum 3 kilometer file.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 Dance, come on. Get down on it. Come on and get down on it. If you really want it, get down on You gotta feel it. Get down on, it. Get down on it. Come on and Get down on it.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 die nog onder het puin liggen na de explosie van afgelopen maandag in een garagebox. Als het gebouw is gesloopt is het veilig en dan kunnen de hulpverleners het terrein op. De leiders van de Europese Unie hebben een akkoord gesloten over hulp aan Oekraïne. De Hongaarse premier Orbán lag tot op het laatste moment dwars... maar heeft het steunpakket van 50 miljard euro nu toch goedgekeurd. Driekwart van de ondervraagde NPO-medewerkers heeft grensoverschrijdend gedrag meegemaakt of is daar getuige van geweest. Dat blijkt uit het onderzoek naar de werkcultuur bij de publieke omroep.